uit Os zijn op weg naar Den Haag. Ze zullen Tweede Kamerleden een petitie aanbieden... waarin wordt gepleit voor behoud van werkgelegenheid en kennis... op het gebied van geneesmiddelenonderzoek. MSD gaat reorganiseren en daardoor verdwijnen bij de msd vestigingen in Os 2175 banen. De Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid keert van de reces terug om er vanmiddag over te praten. Een aantal partijen in de Tweede Kamer wil dat het kabinet in actie komt om zoveel mogelijk banen te redden. Tijdens een vlucht van Washington naar Los Angeles zijn 30 mensen gewond geraakt doordat het vliegtuig terecht kwam in slecht weer. Er ontstond hevige turbulentie, meldt de Amerikaanse luchtvaartdienst. Noodgedwongen landde het toestel van United Airlines in Denver. De 30 gewonden, onder wie vier bemanningsleden, zijn opgenomen in ziekenhuizen. Een van de gewonden is in levensgevaar. Het vliegtuig had 255 passagiers en 10 bemanningsleden aan boord. De uitvinder van de zwarte doos, de Australiër David Warren, is op 85-jarige leeftijd overleden. Warren ontwikkelde het idee voor een zwarte doos na een vliegtuigongeluk in 1953. Hij bedacht toen dat het onderzoek naar de oorzaak gemakkelijker zou verlopen als er bandopnamen van gesprekken in de cockpit zouden zijn. Ook vond hij dat er een registratie moest zijn van metingen van de apparatuur tijdens de vlucht. De zwarte doos kreeg de kleur oranje om hem sneller te kunnen vinden. In het Russische deel van de Caucasus hebben opstandelingen een aanval uitgevoerd op een waterkrachtcentrale. Volgens de politie waren er zeker zes daders die de bewakers neerschoten. Twee bewakers kwamen om het leven, twee anderen raakten gewond. Daarna veroorzaakten de daders met explosieven en een ontploffing in de machinekamer. Er ontstond een brand, maar de centrale zou wel gewoon zijn blijven draaien. De waterkrachtcentrale ligt in een deel van Rusland waar geregeld aanslagen worden gepleegd, vaak door islamitische opstandelingen. Het weer eerst nog zon, later bewolkt. In de loop van de middag en vanavond enkele regen- en onweersbuien. Het wordt 23 graden aan zee en een graad of 30 in het oosten.